uur. Raymond Seré met het NOS-journaal van gisteren is druk bezocht. Bijna 300 leerlingen met hun ouders waren bij de besloten bijeenkomst. Daar konden de leerlingen praten met hulpverleners, leraren en met elkaar. Gisteren werd een 15-jarige leerling doodgestoken door een 16-jarige medescholier. De dader is aangehouden. Maandag is er op de school een aangepast programma. Toetsen zijn geschrapt en leraren kunnen een training krijgen over hoe ze het beste met leerlingen over de steekpartij kunnen praten. Een jong meisje uit Oostenrijk dat zich in Syrië heeft aangesloten bij islamitische staat wil terug naar huis. Het meisje van 17 heeft gebeld met de familie in Wenen, schrijven Oostenrijkse media en in het telefoongesprek zei ze dat ze een grote fout heeft gemaakt. Ze zou vinden dat IS veel te ver gaat. Het meisje vertrok in april samen met een vriendin van 15 en inmiddels zijn ze getrouwd met Tsjetsjense jihadstrijders en zijn ze allebei zwanger. Volgens het Oostenrijkse ministerie van Binnenlandse Zaken is terugkeer bijna onmogelijk. In Düsseldorf zijn tienduizenden Koerden de straat op gegaan om te protesteren tegen islamitische staat. Volgens Duitse media liepen er bijna 30.000 Koerden mee en sloten ook linksextremisten zich bij de demonstratie aan. Volgens verslaggevers heerste er een gespannen sfeer onder de deelnemers, maar verliep het protest zeer gedisciplineerd en bleven confrontaties met IS-aanhangers en moslim-extremisten uit. De demonstranten betuigden hun steun aan de Koerden die de stad Kobani uit handen proberen te houden van IS. Oud-SER-voorzitter Alexander Rinoy Kan wil voor D66 lid worden van de Eerste Kamer. Rinoy Kan was van 2006 tot 2012 voorzitter van de Sociaal-Economische Raad... en gold enige jaren als de invloedrijkste Nederlander. Ook is hij voorzitter geweest van de werkgeversorganisatie VNO-NCW.